Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Oekraïne is een verdachte van het neerhalen van vlucht MH17 gearresteerd, meldt de BBC. Hij zou al in maart zijn opgepakt in zijn woonplaats Donetsk, een stad in het oosten van Oekraïne... die onder controle staat van de pro-Russische separatisten. Het zou gaan om Leonid Garschenko. Hij was volgens de Nederlandse OM betrokken bij het transport van de boekinstallatie waarmee de MH17 is neergeschoten. Waarom hij is gearresteerd is onduidelijk. Tegen de BBC beweert een bekende van hem dat de separatisten zou willen voorkomen dat hij in handen komt van de Oekraïnse regering. Minister Bijleveld van Defensie heeft een motie van wantrouwen in de Tweede Kamer overleefd. De motie van SP kreeg niet genoeg steun. Bijleveld kreeg vanmiddag in een debat wel veel kritiek over haar rol in het dossier over Hawija. Bij het bombardement op die Iraakse stad viel in, eh, vielen in 2015 naar schatting 70 burgerdoden. Als een deel van het onderwijs op hogescholen en universiteiten weer open gaat... dan moeten studenten zo min mogelijk gebruik maken van het OV. En als ze dat al doen, dan moet dat buiten de spits. Dat heeft het kabinet afgesproken met de onderwijsinstellingen. Studenten zouden tussen 11 uur s ochtends en 3 uur s middags moeten reizen, melden bronnen aan de NOS. Er wordt nu overlegd over het hervatten van het onderwijs vanaf 15 juni. En de recherche heeft een man van 46 uit Amsterdam aangehouden... die mogelijk in januari een verdacht pakketje voor de deur van een Joods restaurant heeft neergelegd. De omgeving die werd gelijk afgezet en huizen en winkels werden ontruimd. Uiteindelijk bleek het loos alarm. Vorige week werden bij het restaurant in Amsterdam-Zuid nog ramen ingeslagen. Daarvoor zit al iemand vast. Het weer nog. Vanavond en vannacht koelt het flink af. In het binnenland tot iets onder het vriespunt. Morgen wolken en zon bij een graad of 14. In het noorden kan een buitje vallen. In het weekend iets warmer.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 If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fights. There's a star. that can not lose. clowns and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good.